spoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Franse Nationale Zorgverzekeraar gaat een aanklacht indienen vanwege het schandaal rondom lekkende borstimplantaten. 30.000 Franse vrouwen hebben siliconen van het bedrijf PIP. Die protheses moeten worden verwijderd omdat ze snel scheuren en een gel bevatten die ontstekingen kan veroorzaken. De autoriteiten hebben toegezegd de operatiekosten te vergoeden. Dat levert de Nationale Zorgverzekeraar een schadepost op van zo'n 60 miljoen euro. Interpol meldde gisteren dat de oprichter van het prothesebedrijf wordt gezocht in opdracht van Costa Rica. Nu blijkt dat dit niets met deze zaak te maken heeft. De man wordt in Costa Rica verdacht van het rijden onder invloed. De politie heeft ook de identiteit bekendgemaakt van het tweede slachtoffer van de schietpartij in Houten. Het gaat om een man van 53 uit Wijk en Aalburg. Eerder was al duidelijk dat de man van 47 uit die plaats een van de slachtoffers was. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. vluchtig. Gisteravond en vannacht heeft de politie onderzoek gedaan naar de schietpartij bij het Van der Valk Hotel langs de A27. In Utrecht is de vluchtauto gevonden. Die was uitgebrand en had valse kentekenplaten. In Roosendaal is gisteravond een bankgebouw ontruimd nadat een ontevreden klant een verdacht pakketje had achtergelaten. De man van 25 had met bankmedewerkers ruzie gemaakt over een lening. Kort nadat hij was weggegaan werd het pakketje ontdekt. Na onderzoek van bomverkenners bleek dat er geen explosief in het pakketje zat. De man uit Roosendaal is opgepakt. De spullen die slopers hebben meegenomen uit het Heerlense winkelcentrum Het Loon zijn naar de voedselbank gegaan. Dat zegt het sloopbedrijf in reactie op berichten dat medewerkers zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan diefstal. De winkeliersvereniging had verontrust gereageerd op een filmpje waarop te zien is hoe slopers schoenen en andere spullen meenemen uit de magazijn. Maar van diefstal is geen sprake, zegt het sloopbedrijf. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. In de nacht regen en motregen. De kerstdagen overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7, Afstadijk Groningen tussen Jouren en Groningen.